Eerder vandaag had Beatrix contact met haar vaste adviseurs, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en vicepresident Cenk Willink van de Raad van State. Nadat de formatiepoging van VVD, PVV en CDA vrijdag was mislukt, is de koningin bezig met een nieuwe consultatieronde. Vandaag bleek dat de drie partijen alsnog met elkaar verder willen praten. Ongeveer 350 vreemdelingen die op grond van de pardonregeling een verblijfsvergunning hadden aangevraagd, krijgen die niet. Ze hebben bij hun aanvraag fraude gepleegd, meestal door zich voor te doen als iemand anders. Van nog eens 100 mensen die al een verblijfsvergunning hadden, bleek achteraf dat ze hadden gefraudeerd. Ze moeten de vergunning nu inleveren. In Afghanistan is het eerste grote transport van Nederlands materieel op weg terug naar huis zonder grote problemen verlopen. Gisteren en vandaag werden containers met voertuigen van Tarinkot naar Kandahar gebracht. Van daaruit gaat het materieel op transport naar Koevoorde. Minister van Middelkoop was de afgelopen twee dagen in Afghanistan. Hij sprak er met Nederlandse militairen en had ook een ontmoeting met president Karzai en ISAF-commandant Petraeus. De Belgische kardinaal Daneels geeft toe dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt... in de misbruikzaak rond bisschop van Geluwe van Brugge. Hij had hem moeten ontslaan nadat bekend was geworden dat de bisschop jarenlang zijn neefje had misbruikt. Eerder kwamen geluidsfragmenten naar buiten waaruit bleek dat de kardinaal probeerde om de zaak uit de openbaarheid te houden. Eind april stapte bisschop van Geluwe zelf op. In Rotterdam heeft het Nederlands elftal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met 2-1 gewonnen. Die stand was al na 20 minuten bereikt. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Huntelaar. De Finnen kregen nog grote kansen, maar wisten die niet te benutten. Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop in groep E. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en kans op motregen. Morgen opnieuw veel bewolking en buien en zo'n 18 graden. Dit was het NOS. that's just the way the story goes.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 Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boelden en toenden, ze bleven altijd vrij. De brengt de ieder morgen. Elke dag. Maar hij droeg, droeg het omdat ze mij binnenkomen mat.